Ik weet, jij bent te huur voor een klein bedrag per uur. Ik zou je willen huren voor het leven. Ze komen daar bij jou voor wat aandacht van een vrouw, maar ik ben veel te trots om geld te geven. zie ze geil daar staan. Iedere avond voor je raam. Lachend komen ze naar buiten, ze staan te kwijlen als een beest. Waarom geef ik om jou? Waarom sta ik in de kou? Je moet weten dat ik huil, oh als het bij je zijn geweest. De nacht verandert